van Eck met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat besmet is met corona is opgelopen naar 10... heeft minister Bruins bekendgemaakt op een persconferentie. Vandaag zijn er drie nieuwe patiënten bijgekomen. Een van hen is de patiënt die in Rotterdam in het Erasmus Medisch Centrum ligt. Omdat deze vrouw ook op de intensive care van het Beatrix ziekenhuis in Gorkum heeft gelegen... blijft dat ziekenhuis voorlopig dicht... Er worden geen nieuwe patiënten opgenomen en er mogen mensen op bezoek komen, er mogen geen mensen op bezoek komen. In Tilburg is ook een nieuwe besmetting, net als in Koevoorde. Zij zitten beide thuis in quarantaine en hebben beide carnaval gevierd... maar het is onzeker of het virus daar hebben opgelopen. Minister Bruins voor Medische Zorg adviseert mensen die in China, Zuid-Korea, Iran en Singapore zijn geweest... uit voorzorg thuis te blijven bij luchtwegklachten. Het Louvre in Parijs houdt de deuren tijdelijk gesloten uit angst voor het coronavirus... De medewerkers van het museum kwamen vanmorgen bij elkaar... en besloten na een overleg van drie uur om het werk tijdelijk neer te leggen. Het museum trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. De Griekse regering heeft migranten die vanuit Turkije een grensrivier willen oversteken naar Griekenland per sms gewaarschuwd om weg te blijven. In het bericht wordt gewaarschuwd dat Griekenland de grensbewaking tot het hoogste niveau heeft opgeschaald en dat mensen niet moeten proberen de grens illegaal over te steken. Sinds donderdag houdt Turkije migranten die naar de EU willen niet meer tegen... ondanks de afspraken met Brussel om dat wel te doen. Irene Wust heeft in Noorwegen haar zevende wereldtitel allround gepakt. De 33-jarige Wust wist in de slotrit van de 5000 meter... haar concurrenten Ivani Blondin eenvoudig voor te blijven. Het brons ging verrassend naar Antoinette de Jong... Wust nam eerder op de dag een voorschot op de wereldtitel... door de 1500 meter te winnen in een nieuw baanrecord. Het weer, het is wisselend bewolkt met af en toe een bui.